Christian met het NOS De Amerikaanse president Obama beschuldigt Syrië van het inroepen van Iraanse steun om de protesten in het land neer te slaan. Waar die steun uit zou bestaan is niet duidelijk. Obama veroordeelde het geweld dat de Syrische overheid tegen betogers gebruikt. Gisteren kwamen daarbij tientallen mensen om. De demonstranten zelf zeggen dat er zeker 88 doden zijn gevallen. President Assad beëindigde donderdag de noodtoestand die bijna 50 jaar van kracht was. Hij zei toen dat vreedzame betogingen toegestaan waren. Volgens Obama is die opmerking een loze kreet gebleken... gezien het geweld dat gisteren tegen de betogers werd gebruikt. Over de inzet van Roemenen en Bulgaren als seizoensarbeider is een compromis in de maak. Minister Kamp wil de werkvergunning voor Oost-Europeanen intrekken... om het werk bijvoorbeeld in de aardbeienteelt te laten doen door Nederlandse werklozen. Een Kamermeerderheid vindt niet dat de sector zo midden in het seizoen met nieuwe regels moet worden geconfronteerd. Regeringspartij VVD gaat ervan uit dat Kamp toestemming geeft voor de inzet van Roemenen en Bulgaren... als er niet genoeg Nederlanders voor dat werk worden gevonden. De tuinders hebben een kort geding tegen Kamp aangespannen. Zij zeggen dat de Oost-Europeanen gemotiveerder zijn om aardbeien te plukken dan Nederlandse werklozen. De politie in Amsterdam heeft gisteravond vier mannen en een vrouw aangehouden in het Vondelpark. Groepjes jongeren vielen daar bezoekers lastig. Tientallen mensen gingen vervolgens met elkaar op de vuist. Toen de politie het park binnenging keerden de jongeren zich tegen de agenten. Er werd met flessen gegooid. Een agent raakte daarbij licht gewond en een politiepaard met ruiter kwam in het water terecht. Het Vondelpark was korte tijd afgesloten. Het weer, het is een heldere nacht, minima rond 8 graden. Overdag opnieuw veel zon en weinig wind. Het wordt 21 tot 26 graden. In het zuiden kans op een bui. Ook tijdens de paasdagen is het zonnig en warm.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 het NOS nieuws van 6 uur.